tijdens het zwemmen in natuurwater... Dit weekend alleen al verdronken vijf mensen. Dat is bijna evenveel als normaal gesproken in een heel jaar. De doden van dit weekend waren allemaal Polen. De reddingsbrigade denkt dat er in Nederland veel buitenlanders zonder zwemcultuur, zoals Polen, het water in gaan. Diverse landen nemen voorzorgsmaatregelen vanwege de verhoogde terreurdreiging waar de VS voor waarschuwt. Amerika zelf houdt een aantal ambassades uit veiligheidsoverwegingen tot zeker zaterdag dicht. België zet in eigen land extra agenten in, onder meer op vliegvelden en bij treinstations. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van Nederland in gevaar is. In Groningen is een man omgekomen bij een brand in zijn huis. Zijn zoontje, dat boven lag te slapen, kon worden gered. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en hij maakt het naar omstandigheden goed. De brand brak rond half één uit in de keuken van het huis. Hoe de brand in Groningen is ontstaan is nog niet duidelijk. Homostellen in Uruguay kunnen vanaf vandaag trouwen. In mei ondertekende de president een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. En nu kunnen de eerste stellen naar het stadhuis. Uruguay is na Argentinië het tweede Zuid-Amerikaanse land dat het homohuwelijk wettelijk heeft geregeld. Een Frans kledingmerk is gestopt met de verkoop van een dure trui omdat er ophef is ontstaan over het opschrift. Chômeur stond op de trui en dat betekent werkloze. De trui was van Kashmir en kostte 285 euro. Veel Fransen vonden het ongepast dat een modehuis geld verdient aan een van de grootste problemen in het land van dit moment. Het weer, er kan eerst nog wat nevel voorkomen, maar die lost al vrij snel op. Vanochtend en een groot deel van de middag is het behoorlijk zonnig. Het wordt zomers warm, met 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan een enkele regen- of onweersbui vallen.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 The times who comes when the crisis is war, the media who comes and opposes. The heroes return and the riots here while the injured learn that the pain never in the city injured learn that the pain never in the heroes return and the riots here while the injured learn that the pain